Te Hark met het NOS Journaal. Alle schapen- en geitenhouders in Nederland hebben hun dieren gevaccineerd tegen Q-koorts. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt. Schapen- en geitenhouders moesten voor 1 augustus hun dieren gevaccineerd hebben. Maar veel bedrijven hadden begin deze maand hun registratie nog niet op orde. De NVWA dreigde daarom schapen en geiten op kosten van de boer in te enten. Maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest. Kinderboerderijen hebben tot januari de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Werknemers die na 1 juli volgend jaar een nieuwe zuinige auto gaan rijden... blijven een lage bijtelling houden gedurende de normale leas-termijn, zegt staatssecretaris Wekers in Autoweek. Volgens Wekers is die termijn voor personenauto's nu zo'n 4 jaar. Hoe lang de periode van de voordelige bijtelling precies wordt... bepaalt de staatssecretaris voor Prinsjesdag... Wie voor 1 juli een zuinige leaseauto heeft gekregen, blijft van de lage bijtelling profiteren, zolang de auto niet van eigenaar verandert. De Libische overgangsraad wil geen internationale troepenmacht in Libië. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij snel, zo snel mogelijk hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië wil sturen. Die zouden de Libische bevolking moeten helpen. De VN zou ook overwegen om militaire waarnemers naar Libië te sturen. Maar volgens een VN-gezant heeft de overgangsraad laten weten geen buitenlandse militaire inmenging te willen. Ondertussen komen de opstandelingen steeds dichter in de buurt van Sirte, het laatste Gaddafi-bolwerk. FC Groningen-spits Tim Matafs gaat naar PSV. Als de aanvaller door de medische keuring komt zal hij een contract voor vijf jaar tekenen. Vandaag is de laatste dag dat spelers in het betaald voetbal nog van club kunnen veranderen. Het weer. Bewolkt in het noorden hier en daar een bui. In het zuiden droog en af en toe zon. Middeltemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen is het zonniger en zijn de temperaturen ook wat hoger. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.